Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen lijden honger. Volgens hulporganisatie Oxfam Novib gaat het op dit moment om 155 miljoen mensen wereldwijd. Alleen al het afgelopen jaar kwamen daar 20 miljoen mensen bij. Dat komt vooral door oorlogen, maar ook door corona. En het klimaat speelt een rol. Door droogte en sprinkhaanplagen mislukken veel oogsten. Oxfam wil dat landen honger beter gaan aanpakken. De hulporganisatie zegt honger is een probleem dat door mensen wordt veroorzaakt. Dus het is ook een probleem dat mensen kunnen oplossen. Een heftig ongeluk op de A28 bij Utrecht vanochtend. Zijn auto is daar op een vrachtwagen geklapt. de bestuurder heeft dat niet overleefd. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een deel van de snelweg is voorlopig dicht richting Utrecht. De Tweede Kamer wil dat artsen stoppen met maagdevliesoperaties. Maagd zijn tot het huwelijk is voor sommige vrouwen en zeker ook hun familieleden ongelooflijk belangrijk. Meisjes, meisjes die geen maagd meer zijn, maar wel willen bloeden in hun huwelijksnacht... kunnen daarvoor worden geopereerd in ziekenhuizen of privéklinieken. Voor de regio Noord begint morgen de zomervakantie. Maar bij onze Duitse buren is hij al begonnen tassen in de achterbank Roenfonk aan en op naar de Nederlandse kust. Sinds deze week is het druk in kustplaatsen als Domburg. Ja, je wordt een beetje oorlog maken. Van Aachen is niet zwaait. Deze restauranteigenaar is blij met de toeristen. Ja, in mijn optiek geven de Duitse gasten iets meer uit dan de Nederlandse gasten. En ook over eventuele besmettingen maakt hij zich geen zorgen. We hebben het over een delta variant. Nou, volgens mij zitten we in Zeeland als delta aan, dus moet dat wel goed komen. Het weer, af en toe zon. Vanmiddag kan op een paar plekken een buitje vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof 6 kilometer file. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Knopend Burgerveen en Kaagdorp 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 And his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. toes for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my eye. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet overweegt opnieuw maatregelen te nemen... omdat het aantal coronabesmettingen hard stijgt. De verantwoordelijke ministers bespreken vanochtend een spoedadvies... van het Outbreak Management Team. Said R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces... mag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Colombia bepaald, meldt De Telegraaf. Het aantal mensen dat honger lijdt is dit jaar met 20 miljoen toegenomen, zegt hulporganisatie Oxfam Novib. Momenteel zijn er in de wereld 155 miljoen mensen die honger lijden.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 bus stops, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night.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 We're list of a fierce competition. Get a view from a better position. Never question how you got my attention. Maybe my, my, my, my superstar. Keep showing me moves that are you you're teasing my imagination. Think you for someone special.